Katrien Straatman met het NOS-journaal. Een groep militairen en veteranen gaat aangifte doen... tegen denkkamerleden Usturk en Azarkan. Het gebeurt na hun uitspraken over de Nederlandse luchtaanval in Irak... waarbij in 2015 70 burgers omkwamen. Öztürk sprak dinsdag tijdens het Kamerdebat over de aanval over moord. En zijn partijgenoot Azarkan verdedigde die woorden later. De aangifte wordt gedaan door advocaat en veteraan Ruperti... samen met 1200 militairen en veteranen. Volgens de advocaat hebben de twee Kamerleden zich schuldig gemaakt... aan het zaaien van haat, belediging en laster. Een groepje sociaal advocaten is weggelopen... tijdens een debat met minister Dekker in de Tweede Kamer. Zij hadden er genoeg van dat Dekker bleef herhalen... dat hij geen extra geld uittrekt voor de rechtsbijstand... voor mensen die geen advocaat kunnen betalen. Wat Dekker betreft hoeft er bij echtscheidingen, arbeidsconflicten... en burenruzies niet meer standaard een advocaat te worden ingeschakeld. Volgens hem kan dit ook buiten de rechtbank worden opgelost. De politie in Rotterdam heeft een man aangehouden... voor de dodelijke schietpartij gisteravond in het stadsdeel Feyenoord. Daarbij kwam een 30-jarige Rotterdammer om het leven. Hij werd beschoten toen hij in een auto zat. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren... maar dat was tevergeefs. De aangehouden man is 33 jaar en komt ook uit Rotterdam. De Congolese rebellenleider Natanga is door het internationaal strafhof in Den Haag veroordeeld tot 30 jaar cel. Natanga werd in juli al schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder het ronselen van kindsoldaten en het misbruiken van meisjes als seksslaven. Dat gebeurde in 2002 en 2003 tijdens een bloedig conflict in het noorden van Congo. Het weer. Vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land. Later vanmiddag wordt het vanuit het zuiden weer droog. De maxima liggen rond de 9 graden. Morgen is het vrijwel overal droog en van tijd tot tijd schijnt aan de zon.